Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De autoriteit persoonsgegevens blijft kritisch over de nieuwe anti-witwaswet van het kabinet, ondanks de aanpassingen daarin. De wet moet het voor banken makkelijker maken om witwassen te herkennen, onder meer door informatie onderling uit te wisselen. Na kritiek van de privacywaakhond maakt het kabinet onder meer een uitzondering voor particuliere transacties tot 100 euro. Maar de autoriteit persoonsgegevens is niet overtuigd en spreekt van een vorm van massasurveillance met het gevaar van discriminatie. Dit gaat richting volledige centrale controle op het betalingsverkeer. En dat is onwenselijk, al dus de toezichthouder. Duitse media melden dat Duitsland Leopard 2-tanks gaat leveren aan Oekraïne. En andere landen zouden Duitse toestemming krijgen om hun Leopard-tanks aan Oekraïne te geven. Onder meer Polen en Finland willen dat. Duitse toestemming is nodig omdat de tanks in Duitsland zijn gemaakt. Bondskanselier Scholz wachtte lang met toestemming. Hij vreesde een escalatie van de oorlog. De naam Thalys verdwijnt nog dit jaar van de treinen die onder meer van Amsterdam naar Parijs rijden. Voortaan heten alle treinen Eurostar. Het is een volgende stap in de fusie die Eurostar en Thalys in 2019 aankondigden, zei de topvrouw van het bedrijf in Brussel. Ze zei ook dat de capaciteit op het traject van Amsterdam naar Parijs wordt vergroot. Sparta heeft de kans laten liggen om Ajax te passeren in de eredivisie... en op te rukken naar de vijfde plek. In eigen huis speelden de Rotterdammers 0-0 gelijk tegen RKC. Door de puntendeling blijft Sparta op de zesde plek staan. Eerder op de avond ging PSV onderuit bij Emmen. Het werd daar 1-0 voor de thuisploeg. Het is voor PSV het vierde puntenverlies in vijf duels. De Eindhovenaren speelden de tweede helft met 10 man... na een rode kaart voor Mauro Junior.